En elkaar natuurlijk het meest. Dus ik ga ervan uit dat leerlingen veel zin hebben. En ik weet in ieder geval van mijn docenten en andere medewerkers... dat ze niet kunnen wachten. Er gelden nog wel coronaregels. Mondkapjes op in de gangen en de kantine bijvoorbeeld. En ook moeten docenten anderhalve meter afstand houden. Bij een Poolse supermarkt in Lelystad is vannacht een explosie geweest. Midden in de nacht hoorden buren een harde knal. Daarna zou er iemand zijn weggerend. Volgens de politie is de deur van de winkel eruit geknald. meerdere plekken zijn de afgelopen maanden aanslagen op Poolse supermarkten geweest. Weer een record op de huizenmarkt. De prijs voor een koophuis was in juli ruim 16% duurder dan een jaar eerder. Dat is volgens het CBS de grootste prijsstijging in meer dan 20 jaar tijd. Het is nogal een regenachtige prutzomer, maar dat is dan wel weer goed nieuws voor de natuur. De heide bijvoorbeeld staat nu supermooi paars in bloei. En dus was het druk in natuurgebieden, zoals hier in Overijssel. Prachtige omgeving hier. Ja, wij zijn eigenlijk aangenaam verrast dat we in eh, augustus al zo mooi de hei aantreffen. De zon gaat gewoon schijnen, eindelijk. En we, zitten echt, we zijn zo aan het genieten hier. In Frankrijk is een voetbalwedstrijd compleet uit de hand gelopen. Nice en Olympique Marseille speelden tegen elkaar. Het was al onrustig. De spelers van Olympique werden constant vanaf de tribune bekogeld met flesjes. Uiteindelijk gooide een van hen een flesje terug en toen ging het mis. Nice-fans bestormden het veld en probeerden de spelers aan te vallen. Dan kun je op wachten. dan moeten we gaan uitkijken dat het hier niet één grote matpartij gaat worden. Met al die fans die daar het veld op dreigen te komen. En er wordt al her en der eh, wat eh, uitgedeeld hoor. Ongelooflijk zeg. Het gaat hier helemaal mis. Ook de spelers en de staf begonnen met elkaar te vechten. Uiteindelijk werd de wedstrijd gestaakt. Het weer lekker zonnig vandaag en het blijft overal droog. Het is 20 graden aan zee tot 23 in het binnenland. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer kan op de meeste wegen prima doorrijden. Er staat alleen 2 kilometer file op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen... tussen de knooppunten Beverwijk en Velzen. De vertraging is 5 minuten.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 Drie anderen raakten gewond. Brak een vuurgevecht uit tussen onbekende aanvallers en Afghaanse beveiligers en Duitse en Amerikaanse militairen. Bij een Poolse supermarkt in Lelystad heeft afgelopen nacht een korte brand gewoed na een explosie. Rond half vier hoorden omwonenden een harde knal. De schade lijkt voor volgens Omroep Flevoland mee te vallen. Terwijl de scholen in het noorden van het land weer beginnen... is de ventilatie in veel gebouwen nog niet in orde. Vakbond CNV Onderwijs zegt in het AD dat de ventilatie in veel gebouwen verouderd is...